Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vanmiddag gevochten. Bij de hekken raakten twee groepen mensen slaags. De politie kwam ertussen, maar heeft niemand gearresteerd. Wie er betrokken waren bij de ongeregeldheden is onduidelijk. Zowel het COA als de politie willen verder niks over zeggen. Vorig weekend was er ook al een vechtpartij voor de hekken van het overvolle aanmeldcentrum. En ook komende nacht moeten er in Ter Apel weer mensen buiten slapen... omdat er niet genoeg bedden beschikbaar zijn. In de Egyptische stad Gizeh zijn bij een brand in een koptische kerk minstens 41 kerkgangers omgekomen, onder wie 10 kinderen. Over het aantal gewonden bestaat nog steeds onduidelijkheid. Sommige bronnen hebben het over 16, andere over tientallen. Volgens de autoriteiten ontstond er ochtends kortsluiting in de kerk in een noordelijke wijk van de stad. Vermoedelijk honderden kerkgangers woonden een dienst bij toen de brand uitbrak. De zware explosie in een winkelcentrum in Armenië heeft zeker drie mensen het leven gekost. 60 mensen raakten gewond. Net buiten het centrum in de hoofdstad Jerevan zou een vuurwerkopslag zijn geëxplodeerd. Enkele gebouwen zijn zwaar beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Voor het eerst in maanden mogen in de Duitse plaats Waldorf in Baden-Württemberg de katten weer naar buiten. Op last van de autoriteiten moesten de katten tijdens het broedseizoen van de kuifleeuwerik binnenblijven of worden aangelijnd. De zeldzame vogel maakt zijn nestje op de grond en is dus een makkelijke prooi voor katten. Eigenaren van katten die ondanks de lockdown betrapt werden op het vernielen van nestjes... konden een boete van maximaal 50.000 euro krijgen. Het weer.